Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op een Palestijns vluchtelingenkamp in het zuiden van Libanon zijn zeker 13 doden gevallen, melden Libanese autoriteiten. Volgens het Israëlische leger was het bombardement gericht op Hamas. Bij de aanval werd een gebouw verwoest. Israël zegt dat daar terroristen werden getraind om aanslagen te plegen... maar het land heeft daarvoor geen bewijs geleverd. In het vluchtelingenkamp verblijven ongeveer 60.000 ontheemde Palestijnen. Of er ook burgers zijn gedood bij de aanval is onbekend. Ook de Senaat in de Verenigde Staten heeft ingestemd met een voorstel om het ministerie van Justitie te dwingen om de zogenoemde Epstein-documenten vrij te geven. Eerder stemde het Huis van Afgevaardigden daar al mee in. President Trump heeft gezegd dat hij zijn handtekening eronder zal zetten. Jeffrey Epstein werd aangeklaagd voor seksueel misbruik en mensenhandel... en overleed in 2019 in zijn cel. Trump heeft altijd ontkend dat hij van het misbruik op de hoogte was. Hij wilde lange tijd niets weten van het openbaar maken van de Epstein-documenten... maar kwam daar deze week van terug. In het zuiden van Chili zijn vijf toeristen omgekomen bij een sneeuwstorm. Volgens de autoriteiten zijn het twee Mexicanen, twee Duitsers en een Brit. Ze waren aan het wandelen in een nationaal park toen ze werden overvallen door het noodweer. Hulpdiensten konden de slachtoffers niet snel genoeg bereiken. Vier andere wandelaars in Chili zouden wel zijn gered. Het is onduidelijk hoe zij eraan toe zijn. De provincie Friesland stelt 1,2 miljoen euro beschikbaar om bushalters toegankelijk te maken. Zo'n driekwart van de haltes in de provincie is niet of onvoldoende toegankelijk voor mensen met een beperking. En volgende maand kunnen gemeenten geld aanvragen om drempels weg te halen en speciale wegwijzers te plaatsen.